Vanaf die datum wordt het spreekrecht uitgebreid. Ook pleeg- en stiefouders van slachtoffers mogen dan iets zeggen. Strafrechtadvocaten zijn er niet blij mee. Ze vinden dat slachtoffers pas mogen spreken als de verdachte schuldig is. Anders kan het ongemakkelijke situaties opleveren. Nou, als we te maken hebben met een ontkennende eh, verdachte... die zegt ik ben het niet geweest... en dan krijgt hij toch een heel verhaal over zich heen... van vaak een heel geëmotioneerd eh, persoon. Ja, en daar kan hij niet anders dan schaapachtig op reageren. Uh, proberen een beetje empathie te tonen, maar vooral te zeggen... ja, maar ik was het niet. Slachtofferhulp Nederland vindt het juist een goede stap... omdat het slachtoffers kan helpen bij de verwerking. De Verenigde Naties maken zich zorgen over Afghanistan. In het land zijn vrouwen sinds een week niet meer welkom op universiteiten. En ook is het voor Afghaanse vrouwen verboden om nog voor buitenlandse hulporganisaties te werken. De VN roept de Taliban op om te stoppen met dit soort strenge maatregelen. En de souvenirtjes en selfie-sticks liggen allemaal klaar. De toerismesector verwacht namelijk dat er weer een hoop Chinese toeristen naar ons land komen... nu ze binnenkort weer mogen reizen. afgelopen jaren had het land veel strenge coronaregels... en in het nieuwe jaar mogen Chinezen weer de grens overreizen. Betekent dat het bij de bootjes in Giethoorn waarschijnlijk weer ouderwets druk gezellig wordt. I like the boat cruise. It's very lovely. I really like the design of the houses here. is spectacular and I enjoyed the boat cruise a lot. It was a really nice place. I say it's very beautiful. Een reisexpert zegt in de krant Trouw dat het nog wel even duurt totdat er weer vluchten naar Amsterdam vertrekken. Waarschijnlijk zal het pas in het voorjaar weer volstaan bij de Hollandse molens en de Keukenhof.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 Later volgend jaar komt er ook een verplichting aan verdachten om aanwezig te zijn als het spreekrecht wordt gebruikt. De VN-veiligheidsraad roept de Taliban in Afghanistan op om de recente inperkingen voor vrouwen ongedaan te maken. Vrouwen zijn sinds kort niet meer welkom op de universiteit. Ook mogen ze niet meer werken voor buitenlandse hulporganisaties. Op de afrit van de A1 e naar de A50 bij Apeldoorn ligt een groot onderdeel van een windmolen. Het werd vannacht vervoerd, maar raakte los van de trailer en blokkeert nu de snelweg. Rijkswaterstaat is bezig om de voet van de windmolen van de weg te halen. Het weer bewolkt en regenachtig bij een graad of 9. Aan zee kan het flink waaien. Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.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 Christmas Eve we'll trim the tree together and dream a while the way that sweethearts do. I can't wait for Christmas vacation to spend a happy holiday with you. Our ah, Christmas Eve will trim the tree together and dream a while the way that sweethearts do. I can't wait for Christmas vacation to spend a happy holiday with you. It's my China girl I feel a wreck without my little China girl I hear her heart beating loud as thunder Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much.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 Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. yeah. Well, I'm moving down that lane, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe and tailbacks. Oh, I got red lights on the run. But soon there'll be a freeway, yeah. get my feet on holy ground. So I sing for you you can hear me when I get through and feel you near me driving in my car.